Een groot deel van de stad is getroffen, net als een klein deel van Spaarnwoude en Bloemendaal. De brandweer is bezig met blussen en monteurs zoeken naar een oplossing voor de storing in en rond Haarlem. In Amsterdam-Zuidoost is iemand om het leven gekomen bij een schietpartij gisteravond. Het slachtoffer is een jongen van 17. Hulpverleners probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet meer gelukt. De politie heeft twee mensen aangehouden. Er komt een nieuw team van de Koninklijke Marechaussee dat bedreigde personen moet beveiligen. Het gaat dan onder meer om ministers, officieren van justitie, advocaten en rechters. Het team wordt opgericht omdat de afgelopen jaar het aantal mensen dat beveiliging nodig heeft snel is gegroeid. Er was altijd al dreiging uit terroristische hoek en er is de afgelopen jaren ook dreiging van criminelen bijgekomen. Ook de toegenomen onrust in de samenleving rond corona en boerenprotesten speelt een rol, zegt de marechaussee. De Britse koning Charles zal in zijn eerste kersttoespraak een eerbetoon aan zijn moeder geven, meldt de BBC. De toespraak wordt op eerste kerstdag uitgezonden op de Britse televisie, maar is vorige week al opgenomen. Het Britse Koningshuis heeft een foto gedeeld van dat opnamemoment... en te zien is dat Charles de kersttoespraak zal houden... vanaf de plek waar voormalig koningin Elizabeth is begraven. Het weer, alleen in het noorden nog wat regen. Op andere plekken is het droog bij minimaal een graad of 6. Later vannacht vanuit het zuiden weer regen. Ook in de ochtend valt nog wat motregen. Maar vanuit het westen wordt het langzaamaan droog... en dan schijnt af en toe de zon bij maximaal 12 graden. Dit was het NMS Journaal.